met het NOS-journaal. In het oosten van Oekraïne is het Russische militairen gelukt... om door een belangrijke verdedigingslinie van het Oekraïense leger te breken. Volgens monitorgroep Deep State zijn in de regio Donetsk... Russische eenheden zo'n 20 kilometer naar het noorden opgerukt. Het Oekraïense leger wil niet spreken over een Russische doorbraak. Wel bevestigt het leger dat kleine Russische eenheden... een stukje noordwaarts zijn getrokken. In Frankrijk zijn twee mensen overleden door een kaas die is besmet met de listeria-bacterie. Met het Franse agentschap voor volksgezondheid. In totaal werden er zeker 21 mensen ziek na het eten van de besmette kaas. De listeria-bacterie werd teruggevonden in verschillende zachte kazen met een schimmelkorst... waaronder camembert, chèvre, gorgonzola en brie. In Frankrijk zijn meer dan 40 leveringen kaas teruggeroepen... Voor de meeste mensen is zo'n infectie met listeria ongevaarlijk... maar het kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een lage weerstand. 26 leden van Mexicaanse drugskartels zijn uitgezet naar de Verenigde Staten. Het gaat om hoge leden en leiders van onder meer het Los Quinis kartel. Amerika voerde de afgelopen maanden al de druk op op Mexico... om drugsbendes harder aan te pakken. Afgelopen week heeft president Trump volgens de New York Times... de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook opdracht gegeven om jacht te maken op drugskartels. Trump wil op die manier de grote instroop van de druk fentanyl tegengaan.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 De ambassade spreekt op X van een laffe daad. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp noemt de vernieling onacceptabel. Het weer, het koelt vannacht af, maar eh, langzaam, maar een beetje eigenlijk maar. Het is tussen de 14 en 20 graden.